Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie beschikt waarschijnlijk over aanvullend bewijs tegen Willem Holleder. Dat zei advocaat Peter Plasman vanavond in Nieuwsuur. De verklaringen van kroongetuigen alleen zijn volgens hem niet genoeg voor een veroordeling. Plasman was in het verleden de advocaat van kroongetuige Fred Ros. Hij zegt dat het OM een groot risico loopt als de verklaringen van Ros en de andere kroongetuigen, Peter Leijs het enige bewijs zijn. Als Holleder voor de betrokkenheid bij twee liquidaties wordt veroordeeld, kan hij volgens Plasman levenslang krijgen. Boven Zweden is een militair vliegtuig bijna in botsing gekomen met een verkeersvliegtuig. Het militaire toestel had zichzelf onzichtbaar gemaakt voor de radar van de burgerluchtvaart. Uit welk land het toestel kwam is niet bekend. In maart gebeurde er ook zoiets. Toen zat er nog geen 100 meter tussen een Russisch militair vliegtuig en een Deens verkeersvliegtuig. In IJsselstein mogen bewoners van drie huizen voorlopig niet naar huis vanwege een uit de hand gelopen huwelijksaanzoek. Een man wilde zijn vriendin vanuit een hoogwerker ten huwelijk vragen, maar het gevaar te viel om. Drie huizen zijn zo beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar zijn. Afgezien daarvan was het huwelijksaanzoek in IJsselstein wel een succes. De vrouw zei ja. En een kilometer verderop is de zendmast Lopik weer omgetoverd in een kerstboom. De grootste ter wereld. Om 8 uur vanavond gingen de 120 lampen aan. Ze hangen aan de kabels van de 372 meter hoge Gerbrandi-toren, zoals de zendmast officieel heet. Het is de zeventiende keer dat dat gebeurt. In de eredivisie heeft Heerenveen voor het eerst in negen wedstrijden weer een zege geboekt. De Vriezen wonnen in Breda met 2-0 van NAC. De andere uitslagen, Willem 2, Zwolle 0-1, Go Ahead Eagles, Cambuur 1-2 en ADO Den Haag Excelsior 2-2. Dan nog het weer, vannacht overwegend droog met kans op mist, minima in het binnenland rond het vriespunt.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 I've been there, I've done that, I've seen that. You know, sex, drugs, and rock and roll. And the funk. The funk was always there. May the funk be with you. to do one thing for me. Dance to this groove. Can you feel it? Can you feel the bass? Come on, feel it with me. Come on now. And the bass is the groove that makes us move. We need the bass. We can't exist without the bass. So can you feel it? Can you feel it? Are you out there still with me? I said, are you out there? Cavistelli. DJ Chiavistelli. And this is wenst jullie allemaal fijne dagen en...